S ochtends is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam het drukst. In de avondspits is dat de A27 van Utrecht naar Breda. Ook buiten de spits steeg de file druk met 40 procent. En verder stuurde regen, sneeuw en kopstaartbotsingen het aantal files eh, omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de veroordeling van Joel S. Hij kreeg zes jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor het doodsteken van een Amerikaanse student in Rotterdam. Het OM vindt het belangrijk dat de tbs-maatregel snel begint... en ziet daarom af van hoger beroep. In Uruguay is een record hoeveelheid cocaïne gevonden. Politie en marine vonden in de haven meer dan 4400 kilo cocaïne... verstopt in containers met sojameel. De lading zou naar Afrika worden verscheept, maar zover kwam het niet. Tijdens het onderzoek vond de politie op een boerderij in het zuiden van Uruguay nog meer cocaïne. Voor zover bekend zijn er nu vier mensen opgepakt. In een woning in Rozenburg in de Rotterdamse haven is een vrouw doodgestoken. Een man van 33 is opgepakt. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd in de woning. Vandaag begint de vuurwerkverkoop weer. Vandaag, morgen en overmorgen kan er vuurwerk worden gekocht. Het afsteken mag pas vanaf dinsdag 6 uur s avonds. Verkopers zijn verplicht om veiligheidsbrillen, aansteeklonten en lanceerstandaarden mee te geven. Vuurwerk in de zwaarste categorie, zoals Chinese rollen... mogen dit jaar voor het laatst worden afgestoken. Volgend jaar zijn ze verboden. Het weer, eventuele mist, lost de komende uren op. Het is wisselend bewolkt en het wordt 2 tot 5 graden.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 stuur jullie allemaal fijne dagen en...